René van Brakel met het NOS-journaal. Op de VN-klimaattop in akkoord bereikt. Alle deelnemers hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. Dat moet een klimaatverdrag opleveren dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. India en Europa waren het lang oneens over het verplicht stellen van CO2-reducties. De klimaattop in Durban duurde langer omdat de landen het niet eens konden worden. Een groep internationale onderzoekers heeft een set belangrijke genen ontdekt die de bloeddruk regelen. De genen voorspellen de kans op hoge bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten en beroertes. De onderzoekers spreken van een grote ontdekking die belangrijk is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Aan het onderzoek deden ook Nederlandse wetenschappers mee. Volgens waarnemers is er bij de verkiezingen in Congo op grote schaal gefraudeerd. Zittend president Kabila werd herkozen, maar volgens de waarnemers is de uitslag ongeloofwaardig. In gebieden die bekend zijn als oppositiebolwerken zijn veel stemmen niet geteld. En in plaatsen waar Kabila populair is was de opkomst onwaarschijnlijk hoog. Na de uitslag braken in Congo rellen uit, waarbij enkele doden zijn gevallen. Een deel van Mexico is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Er zijn zeker twee doden, maar de beving heeft voor zover bekend geen grote schade aangericht. Het epicentrum lag in de zuidelijke staat Guerrero. De schok was voelbaar tot in Mexico-stad. De Nederlandse hockeymannen hebben in Auckland de bronzen medaille gewonnen in de Champions Trophy. Oranje won de troostfinale van gastland Nieuw-Zeeland. Het werd 5-3. Tegen het einde van de wedstrijd stonden de twee ploegen nog gelijk, maar in de laatste minuten maakte Nederland nog twee doelpunten. Het weer eerst droog, later steeds meer bewolking. Vanavond naar westen regen. Het wordt tussen de 4 en 7 graden. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.